Hij geeft toe dat niet alles goed is gegaan en dat het anders had gekund, maar volgens de premier heeft hij met de kennis van toen juist gehandeld. Balkenende ontkent dat de Tweede Kamer diverse malen onjuist en onvolledig is geïnformeerd. Ook over de conclusie van de commissie Davids over het ontbreken van een volkenrechtelijk mandaat... zegt hij dat het kabinet toen de juiste conclusie heeft getrokken. Regeringspartij PvdA heeft in het debat nog niet op deze woorden van de premier gereageerd. De oppositie had eerder veel kritiek op het optreden van Balkenende. GroenLinks en de PVV overwegen een motie van wantrouwen... omdat ze vinden dat de Tweede Kamer verschillende keren onjuist is geïnformeerd. Toyota moet de Amerikaanse overheid snel duidelijkheid verschaffen over technische mankementen aan enkele modellen. Het Japanse autobedrijf riep wereldwijd miljoenen auto's terug omdat het gaspedaal kan blijven hangen. Ook zijn er problemen met de remmen. Door die mankementen zijn in de Verenigde Staten waarschijnlijk tientallen mensen om het leven gekomen. De Verenigde Staten gaan voor het eerst in 30 jaar nieuwe kernreactoren bouwen voor de opwekking van nucleaire energie. President Obama maakte bekend dat de Amerikaanse overheid garant staat voor ruim 8 miljard dollar aan leningen om de bouw mogelijk te maken. De nieuwe reactoren worden in de staat Georgia gebouwd en moeten vanaf 2017 in bedrijf zijn. De VS wil meer nucleaire energie opwekken om zo minder afhankelijk te worden van de import van olie. Ook wil de VS meer kerncentrales om te kunnen voldoen aan de groeiende energiebehoeften zonder dat dat leidt tot meer uitstoot van broeikasgassen. Het weer overwegend droog, vannacht ligt de vorst, overdag eerst wat zon, later opnieuw winterse neerslag en het wordt een graad of twee.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 Known to carry big things if you know what I mean. If on the phone tonight. Homie in the dickies in my zone tonight. He don't know it might be on tonight. Oh, he looking good and he talking right.